Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee schippers staan voor de rechter vanwege een ongeluk op de Waddenzee in 2022. Een watertaxi en een snelboot botsten toen op elkaar. Daarbij vielen meerdere doden. Mijn collega Simone Langejan volgt de zaak. 36 seconden, zo lang zit er tussen het eerste contact en de dodelijke aanvaring tussen de watertaxi en de snelle veerboot. De beide schippers hebben contact met elkaar over hoe ze elkaar zullen passeren, maar een definitief antwoord komt er nooit. Het OM verwijt ze nu allebei te hard te hebben gevaren en zegt als ze zich wel aan de snelheid hadden gehouden, dan had dit dodelijke ongeluk waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Bij het ongeluk vielen vier doden. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. De natuurbranden in het zuiden van Europa zijn nog niet geblust. In de Spaanse regio Catalonië is inmiddels 2500 hectare verwoest. Dat zijn 3500 voetbalvelden. Inmiddels helpt ook het leger met blussen. Ook in Frankrijk woeden hevige natuurbranden. Er wordt daar ook massaal geblust, zegt correspondent Frank Renaud. Zo'n duizend brandweermensen zijn vanochtend nog steeds bezig geweest met het blussen. Want de brand is nog niet onder controle. Zo'n 10 blusvliegtuigen zijn daarbij ook ingezet. En die A9, dat is de snelweg naar Spanje, die grote doorgaande snelweg, die is vanaf 10 uur vanochtend weer open gegaan. Want Plussen gaat lastig door de wind. En steeds meer mensen internetten via glasvezel. Het gaat om ruim 3 miljoen huishoudens, zegt toezichthouder ACM. Daarmee is glasvezel populairder dan de coaxkabel en de ouderwetse telefoonlijn. Met glasvezel heb je razendsnel internet. Economieverslaggever Roland Muller vertelt waarvoor mensen het gebruiken. Nou, in belangrijke mate vooral voor eh, streamen. Je ziet dus dat mensen heel veel graag willen kijken. Maar wat het grote verschil is dat eh, ja, het downloaden dat kan ook snel. Ook als je geen glasvezel hebt. Maar als je heel veel wil uploaden, dan heb je wel die eh, snelheid nodig en daar is glasvezel bij uitstek heel erg eh, geschikt voor. De laatste jaren zijn veel straten opengebroken om die glasvezelkabels aan te leggen. Het weer, veel wolken met wat regen, maar ook wat zon. Langs de kust waait het stevig en het is een graad of 19 vanmiddag. Morgen is er iets meer zon, iets minder regen en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is inmiddels voorbij, maar toch is het nog druk rond Amsterdam... door de werkzaamheden op de A10 Zuid. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam sta je bij de aansluiting met de A10 ongeveer een kwartier vast.